Eh, ja, en die hebben helemaal geen keuze. Dus op het moment dat de afvalstoffenheffing omhoog gaat hiermee... Eh, ja, je kunt niet kiezen, uh, <laughs> betaal ik hem wel of betaal ik hem niet. In het ergste geval ga je een paar tientjes per jaar extra betalen. De politie in Zweden heeft iemand van 16 opgepakt voor de schietpartij gisteren in studentenstad Uppsala. Hij of zij zou drie mensen hebben doodgeschoten. De schietpartij begon in een kapperszaak, daarna vluchtte de schutter en begon er een klopjacht. De politie gaat niet uit van een terroristische aanslag. Peter Maas stopt per direct als trainer van Willem II. Hij gaat weg na tegenvallende resultaten. Na de winterstop heeft de Tilburgse voetbalclub geen wedstrijd meer gewonnen. Willem II staat 16e in de eredivisie. Betekent play-offs tegen degradatie als ze daar blijven staan. Assistent Christophe Aalbrecht maakt het seizoen af als trainer. En een spraakmakende zaak vandaag in een Australische rechtbank. Daar is de eerste zitting van de paddenstoelenmoordzaak. Een vrouw zou haar schoonfamilie hebben vergiftigd met paddenstoelen. Ze nodigde hen uit voor een etentje, vertelt correspondent Meike Weijers. Het leek allemaal prima te gaan, maar een paar uur later al werden alle vier de gasten ernstig ziek. En gingen naar het ziekenhuis met wat ze dachten toen nog een voedselvergiftiging. Ehm, maar niet heel veel later overleden haar schoonouders en iets later ook haar schoonzus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 de telefoon staat meteen rood gloeiend duif. Wat bedoel je nou met eh, zo zoet als honing? Nou, dit was gewoon de taste of honey. Instrumentaal dan, uh, vertolkt door uh, Herb Albert en zijn Tijuana Als opening van uh, Duifzaag de week door uur drie. Daar luistert u luisteraars. En u luistert ook naar het volgende nummer. I turn away from you. I see those looks you're sending me. Is this the way it's meant to be? It's something we should talk about. Just give me time to work it out. Some girls will, some girls won't. continuously, I'll fall heavily. I've seen those looks you're sending me. This is the way it's meant to be. There's nothing left to talk about. Oh, how I wish you'd work it out. Some girls will, some girls won't. Some girls need a lot of loving, and uh, some girls don't. Well, I know I've got the fever, but I don't know why way some girls from you. Some girls will, some girls won't. Some girls need a lot of loving It up. Some Fleetwood Mac. Ja, luisteraars, eh, eh ik bericht door dat eh, koningin Maxima... die is nou, eh, zit nou op karate. Ze zit nog op twee andere Chinese vechtsporten... waarvan ik de naam even niet weet. Maar in ieder geval, ze is zich eh, aan het wapenen tot op de tanden... en het wordt nou een killer queen. She keeps a Moet Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building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 about eternity Dynamite with a laser beam Guaranteed to blow your mind just pussycat, momentarily out of action. Ja, Maxima, Killer Queen. Ja, Donna, waar ken je wie? Waar zit ze nou weer, die meid? Daar kan je ook niet op vertrouwen, hoor. Die Donna, die verstopt zich elke keer weer, hè. En de buffoons, die, eh, ja, die spelen daar eh, leuk op in, hoor. Uit Enschede komen ze. Ze bestaan nog steeds, de buffoons. En uh, zongen over My Girl Donna. Nou, leuk toch? Hartstikke leuk, Charles. Hartstikke leuk, man. Well, I woke up this morning. You were on my mind. I said you were on my mind. I've got troubles, oh, I've got worries, oh, I've got to So I went to the corner just to ease my pain me say, just to ease my pain. I got troubles, oh, oh. I got worries, oh, oh. I came home again. But I woke up this morning, you were on my mind.

this morning. You were on my mind. when I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's just like a willow. We would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me. Let your arms invite me. For who knows when we'll meet again this way. It's now or never. My love won't wait. It's now or never. My love won't wait. It's now or never. My love won't wait. get washed away like the snow and the rain. Glenn Gamble, Rhinestone Cowboy. Nou ja, het is bijna half uh, twaalf luisteraars, dus... Ja, mijn naam is Jack Bemelmans. Ik ben de producer van de afdeling amusement. Wilt u even bij de microfoon gaan staan en duidelijk uw naam zeggen? Ja, eh, meneer, op de eerste plaats wil ik eens even hartelijk bedanken... voor het schrijven wat ik heb gekregen om hier te verschijnen. Alleen uw naam, alstublieft. Oh, maar ik wil even hartelijk danken voor het schrijven dat ik heb gekregen. Om hier te verschijnen in de studio, om hier op proef te spelen. Alleen uw naam graag, alstublieft. Oh, de naam is Hartman, alstublieft. Hartman, Charles Hartman. Met een T? Oh, dat mag niet zo uit. En uw leeftijd? leeftijd is 64 jaar. Wat heeft u voor een nummer? Een eh, telefoonnummer bedoel je? Nee, uw nummer, uw act. Ah, bedoelt mijn, uh, bedoelt mijn theaternummer? Ja, natuurlijk. Ja, dank u wel, alstublieft. Meneer, ik ben goochelaar. Ik, ben, eh, ik heb een, go en tovernummer. Ja, kunt u ons in het kort iets vertellen over uw werk? Oh, heel graag. Dank u wel, alstublieft. uh, meneer, momenteel woon ik 40 jaar in Nederland. Ik woon 40 jaar in Holland. Maar ik heb altijd veel geschworven in het buitenland. In de variété. De variété. Met het goochelnummer onder de naam Charelli. Charelli was de naam. Dat was een naam die was eigenlijk samengesteld van twee verschillende personen. Daar komt mijn vrouw van damals, heette Ellie. En ik heet zelf Charles. En ik heb die twee namen tezamen gekleefd. Niet? En zo is dat Charelli geworden. Waarschijnlijk heb je wel van de naam gehoord, niet? Nee. Oh. Ja, ik heb speciaal meegenomen een paar mooie kritieken. Zal ik maar even boven in het hokje komen? Met u misschien in? Nee, dank u wel. We hebben altijd veel succes gehad, meneer, met het goochelnummer. In de eerste jaren van de oorlog daar had ik nog een uitgebreid nummer met 24 konijnen en met 12 witte duiven. Maar ja, dan is de hongerwinter gekomen. Ja. dan heb ik min of meer mijn eigen nummer opgegeten. Ja, als de oorlog voorbij was, dan heb ik weer willen beginnen. Maar er was geen variété meer. Je moet niet vergeten, de televisie is mooi, maar heeft ook veel kapot gemaakt, meneer. Juist. Jawel. U kunt beginnen. U heeft twee minuten. Ah, meneer, ik kan toch niet in twee minuten, dan kan ik toch niet dat hele... Dat hoeven we niet te zien. Begint u maar. Dank je wel, alstublieft. Moment, de hoed wil niet openspringen, meneer. Waarschijnlijk zit de veer te strak gespannen. Dan. maakt niets uit, meneer. Ik zal ohne hoed werken, ja? Ik zal het nummer blootshoofds afwerken, is geen verschil. De druk met het ei. Laila te vallen, meneer. belletje en een torenstokje. witte dopje is afgevallen, meneer. Nog een truc met een ei. Een stuk van boordje afgevallen, meneer. met de duif. duif is dood. duif heeft te lang in het zwarte doosje gezeten. De duiven moeten fladderen, meneer. Ja, uw tijd is om. U kunt nu wel gaan. De tijd is om? Ja, u hoort nog wel van ons. Dank u wel, alstublieft. Ja, eigenlijk weer een stukje cabaret waar je eigenlijk beeld bij moet hebben. Maar weer te eh. Als je mij misschien nodig heeft voor een programma, want wil me misschien nog opbellen of zo. Ik heb zelf geen telefoon. Maar ik woon boven een sigarenwinkel. Dag meneer Hartman. Ah, dag meneer. Hoe was de naam ook weer? Bemelmans. Jack Bemelmans. Nooit van gehoord. de Kings natuurlijk met Mrs. Pleasant. We gaan alweer eh, weer richting 12 eh, uur, luisteraars. Nou, nou, ik heb nog 20 minuten te gaan, dus we, we kunnen nog even. Eh, that's the question. En hoe met de Moody Blues? not the way that you say it when you do those things to me. It's more the way that you mean it when you tell me what will be. And when you stop and think about it, you won't believe it's true that all the love you've been giving has all been. I'm looking for someone to change. scratching on the sea. There lies a land I once lived in, and she's waiting there for me. But in the gray of the morning, my mind becomes confused between the dead and the sleeping and the road that I must choose. I'm looking for someone to change my life. I'm looking voor u de vraag voor mij en weet wie dit zijn. Dat is natuurlijk de Moody Blues met Question. We blijven nog met zoveel vragen zitten vandaag de dag. Mijn collega Hans uh, was er daar nou ook, staat hier naast me Hans. Ik heb, alleen, ik heb alleen maar vragen. Je hebt alleen maar vragen? Ja, ik heb alleen maar vragen. Nou, vraag is weg. Ja, hoe was, het, weer het komend weekend? Het eh, ja, dit weekend nog net mooi, denk ik. En dan uh, zondag begint het te betrekken en zo. Is dat eh, zo? Ja, er wordt dus wat kouder en zo. Dus dat, ah. eh, ja, helaas, helaas. Ik heb, ik heb trouwens gelezen, ergens. Ja, kan, kan jij lezen dan? Nou, ik kan lezen, ja. <laughs> En dan eh, je? En, je bent niet dyslectisch. Nee, nee dat nog net niet. <laughs> Maar ik heb gehoord dat er een, een, een hele warme maand aankomt in mei. In mei? In mei, een hele warme maand. In, ze hadden het zelfs over 38 graden. 38? ja, kom even. ja, echt waar. Kom even. Echt maar. Dan kijk die over voor weg doen. Ja, dat weet ik niet. <laughs> hey, 38 graden. Ja, dat zeiden ze ja. In, ergens in, eh, in Europa wordt het 38 graden. Oh, wacht even. Maar ik dacht in Nederland dat je... Ja, gaat het ook gebeuren. Nee, 38? Echt maar. Nou, de koken kun, je, een eitje bakken buiten? Nou, de koken de piepers zo gaar, hoor. Dat is niet te geloven. Wat een man, hè. Tjoe, tjoe, tjoe. Nou, dan gaan we uh, poppetje de maken. ja, doe dat. Thank Heb jij een poppenspel thuis, eh, Hans? Nee, nee, nee, nee, dat heb ik niet meer. Nee? Nee, vroeger misschien wel, maar nu niet meer. <laughs> Nee, op mijn leeftijd moet je dat niet doen. ik, heb, ik heb allemaal Barbies bewaard. Jij? jij, eh, heb je Ken ook, of niet? Ken heb ik ook. Ja, heb je Ken ook? Ken, je hem? Ken, je hem? Ja, ik ken hem wel. <laughs> Nee, uh, ja, Meccano. Ik, ik kan me nog herinneren dat ik op mijn close 7 8e verjaardag en mecanodoos kreeg van mijn ouders... en dat ik moest huilen van geluk. Echt is dat echt, echt, gebeurd? Ja. ja. maar vroeger met hele kleine schroefjes in die moertjes. Ja, ja. Geweldig, ja. was wel mooi. Ja, je kon er van alles van bouwen. En ik had een hele... Mijn vader heeft er nog zo'n houten kist bij gemaakt... waar je al die onderdelen afzonderlijk in kon ja, ja. Eh, ja, dus ik, ben, Daar ben jij heb, wel verwend vroeger eigenlijk. Hè? Ik heb er heel veel mee gespeeld. geloof ik. Met Meccano. Ik ben ook best eh, technisch geworden in de oh. loop der jaren. Ja, oh. ja, ja, ja. Ik ben zo verschrikkelijk technisch, jongen. <laughs> Ja. Het is, eh, als ik mijn vinger in het stopcontact steek, weet ik precies hoeveel volt het... Uh. Ja, nou, je haren gaan niet meer overeind staan, hoor. <laughs> Die staan al overeind. We gaan even een lekker country nummer. doe ik speciaal voor jou, hè? Country nummertje. Vind je het leuk? Ja, dat vind ik leuk. Nou. Ik hou van country. I remember walking round the court square sidewalks, looking in windows at things I couldn't want. There's Johnson's Hardware and Morgan's Jewelry, and the old Lee King's apothecary. They were the little man, the little man. I go back now, the stores are empty. Except an old Coke sign dated 1950 Boarded up like they never existed Or renovated and called historic districts There goes the little man There goes the little man Now the court square's just a set of streets That people go around but they seldom think About the little the big money, shut him down and kill the little man. Oh, the little man. He pumped your gas and he cleaned your glass. One cold rainy night, he fixed your flat. new store came where you do it yourself. You buy a lotto ticket and food off the shelf. Forget the little man forget about that little man. He hung on there for a few more years. He couldn't sell Slurpees. He wouldn't sell beer. Now the bank rents a station to a man down the road and they sell Velvet Elvis. Secondhand clothes, there goes the little man. There goes another little man. square's just a set of streets And people go around but they seldom think About the little man that built this town Before the big money shut him down And killed the little man Oh, the little man Stores are lined up in a concrete strip. You can buy the whole world in just one trip. You save a penny cause it's jumbo size. They don't even realize they're killing the little man. Oh, the little man. Now the court square's just a set of streets. People go around, but they seldom think about the little man that built this town before the big money shut him down and killed the little man. Oh, the little man. It wasn't long ago when I was a child, an old black man came, with his mule and his plow broke the ground where we grew our garden back before we'd all forgotten about the little man, the little man. Long live the little man. Klein mannetje maar hoor, die Alan Jackson. Little man. Zingt hij ook, hè? hoor je? Dit zo? Ja. Jij bent ook niet zo'n groot mannetje. Ik ben ook, nee, nee, nee, maar... Wij zijn alle twee eigenlijk een beetje, een beetje klein, hè? Ik ben, ik ben gekrompen ook. Hè. Ja, ik, ik was ja maar dat is ook zo. Als je ouder wordt, krimp je ook. Ja, ja, ik was 1,74, maar nou nog Ik ben 3 centimeter gekrompen. Ja, maar ik, heb, maar ik heb, ook mijn bed eh, heb ik laten inkorten. Hè? Oh ja, Charles, weet je wat? Eh, het, meeste werk is toch met de grond, hoor. Is dat... <laughs> nee, ik heb, ik heb mijn bed laten inkorten. Oh, ja, voetend is eraf. Oh, ja, ja. kan me voorstellen. Shame, shame. Ja, het was een schande. Ik vind, vind het ook, eh, Hans Wassenaar was het ook met me eens. Dan gaat u trouwens naar luisteren, eh, eh, dadelijk luisteraars, als ik, als ik klaar ben met mijn uitzending. Ik ga afscheid voor u nemen. Dit was weer Duif de Week door. En Duif gaat lekker van het zonnetje genieten. Dat doet u ook vanmiddag, hè, toch? Maar hij is nog even, neem, neem je draagbare radio mee naar het strand. En dan afstemmen op zetten van Zandvoort. En dan kun je van oma Hans kun je genieten. Want die komt weer met hele lekkere muziek voorbij zo. Wow. Jasmine, de Casuals. Daar sluit ik mee af. Dank voor het luisteren allemaal en een fijne eh, woensdag verder. Ja. Hoi hoi.